In een open brief schrijven de zes nu dat de leden van het huidige nationale turnteam zeggen dat ze die ervaringen niet hebben. En dat zij nu de dupe worden van misstanden uit het verleden. In Frankrijk zijn in het afgelopen etmaal 29 nieuwe coronapatiënten op de intensive care beland. Er gingen ook weer mensen van de IC af, waardoor het totaal aantal patiënten met 13 steeg. De afgelopen weken was de bezetting van de IC's in Frankrijk juist continu aan het dalen. Het aantal besmettingen met corona blijft in heel Frankrijk toenemen, nu met gemiddeld 1100 per dag. De Spaanse oudkoning Juan Carlos, die wordt verdacht van corruptie, zegt dat hij het land verlaat blijkt uit een brief die het Koningshuis heeft gepubliceerd. Waar hij naartoe gaat is nog onduidelijk. De 82-jarige Juan Carlos zou toen hij nog koning was... hebben bemiddeld voor Spaanse aannemers... bij de aanbesteding van een spoorlijn in Saoedi-Arabië. Hij zou daar miljoenen aan hebben verdiend. De laatste van de vier auto's die in het onderzoek naar de dood van het 14-jarige meisje uit Marken in beslag waren genomen, is weer terug naar de eigenaar. Het meisje werd ruim een week geleden doodgevonden langs de wijk bij Zuiderwouden. De politie vermoedt dat ze door een aanrijding om het leven is gekomen, maar benadrukt dat de eigenaars van de auto's nooit verdacht zijn geweest. Een staflid van de wielerploeg Team Sumweb eh, is besmet met het coronavirus. De medewerkers zouden later deze week meegaan naar een driedaagse koers in Frankrijk... maar zit nu in quarantaine. Hij vertoonde nog geen symptomen van een coronabesmetting. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en ligt de temperatuur rond de 10 graden.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 Ehm, dit uurtje gaan we beginnen met James Asher en Arthur Hull. En James heeft het The Best Of genoemd. Dat is het, dus het een verzamelalbum in nieuw jasje. En ehm, nou ja, dat is altijd wel garant voor een eh, heel fraai eh, werkje andere werkjes. Ja, het is een beetje zuinigjes vind ik zelf eh, deze week. Maar goed, eh, volgende week eh, gaan we weer met vier nieuwe albums aan de gang. Want het, ik had dit, de playlist van dit programma net klaar. En toen stroomden alweer vijf nieuwe albums mijn e-mailbox binnen. Ja, zo gaat dat tegenwoordig. Ja, ook nog wel eens met de post. Maar over het algemeen wordt het digitaal opgezonden. Toegezonden, neem ik waar. James ik had het net al over. Eh, ook in dit uur eh, verschillende werkjes. Hij heeft er in korte tijd eh, vier uitgebracht. En in dit uur dan ook twee. de volgende is Shamans Almanak Ditch. Dus de Ditch staat voor Redo. En die gaan we dan waarschijnlijk ook horen. National Park Soundscapes. Dat is een werkje uit 2016 van Jill Haley. Dat is toch wel een beetje vreemde eten in de bijt. Maar desalniettemin toch hele fraaie muziek. Pistolradio.info, daar vind je de playlist en dit programma zonder gesproken woord.